Onder premier Tusk groeide de omroep uit tot propagandakanaal van de rechtsnationalistische PiS-partij. De pro-Europese regering wil hard ingrijpen om het vertrouwen terug te winnen in publieke media. Het is voor het eerst dat Duda openlijk ingaat tegen de nieuwe regering. De Duitse autoriteiten hebben aanwijzingen gekregen over een mogelijk aanslagplan op de Dom in Keulen op Oudejaarsavond. Er is gisteravond veel politie ingezet. De Dom is uitgekampt met speurhonden. Die hebben geen explosieven gevonden. De beveiliging van de wereldberoemde kathedraal is opgeschroefd. Er is één arrestatie verricht in Duitsland. Veiligheidsdiensten in Oostenrijk en Spanje zouden ook signalen hebben ontvangen... over mogelijke aanslagen op doelwitten in die landen, schrijft de krant Beeld. De politie heeft gisteravond twee personen aangehouden in de zaak rond de fatale steekpartij op vrijdag in Enschede. Vrijdag werd een jongen doodgestoken bij een parkeergarage aan de rand van het centrum van Enschede. Veel mensen waren getuigen van wat er gebeurde, maar over de toedracht is nog geen duidelijkheid. Wel is bekend dat het dodelijke slachtoffer een minderjarige Syrische vluchteling was. Een andere minderjarige Syriër raakte gewond bij de steekpartij. Nederland stevend af op een nieuw weerrecord. En waarschijnlijk wordt 2023 het natste jaar in Nederland sinds het begin van de metingen. Het gemiddelde afgelopen decennia was ruim 850 mm per jaar. Nu is er al ruim 1100 mm gevallen. En er komt nog een hele natte week bij. Alleen tweede kerstdag lijkt het wat droger te worden. Het weer van vandaag. Vannacht verspreid over het land vallen er wat buien. Het waait stevig en de temperatuur daalt eigenlijk niet.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 There must have been some magic in that old silk hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the snowman was alive as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and radio.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 restless No sé tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Ah. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.